coke, I got a lot of iron. big, you strong like a lion. Coconut woman says you'll agree. Coconut make very nice candy. The thing that's best if you feel it's coconut water with a little rum. It could make you very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Get your coconut candy. Make you feel very dandy. Coca, Coca, Coca, Coca, Coca.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 Justitie reageert hiermee op een boek van NRC-journalist Joep Dome dat vandaag verschijnt. De priesters, een kapelaan uit Brunsum en een pater uit Rijswijk... hadden het seksueel misbruik van een groot aantal kinderen al bekend... maar toch ging het OM niet over tot vervolging. Justitie zegt dat het geen juiste beslissing was om de zaken te seponeren. Domen schrijft in zijn boek dat het OM de verhouding met de kerk goed wilde houden... maar het OM spreekt dat tegen. Ziekenhuis Bethesda in Hogeveen daagt zorgverzekeraar CZ voor de rechter. Het ziekenhuis eist een rectificatie en een schadevergoeding... Volgens CZ is de kwaliteit van borstkankerbehandelingen in het Bethesda ziekenhuis onder de norm, maar dat is volgens het ziekenhuis niet wetenschappelijk onderbouwd. Gisteren reageerde het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam woedend op CZ en zegde alle contracten met de verzekeraar op. Het OM legt zich neer bij de vrijspraak van de bejaarde verzorgster Ina Post. Het gerechtshof bepaalde vanochtend dat er niet genoeg bewijs was om haar in 1986 te veroordelen voor de moord op een bejaarde vrouw. Het OM geeft toe dat de bekentenis van Ina Pos een grote rol heeft gespeeld bij de veroordeling. Het Hof noemt die bekentenis onbetrouwbaar, omdat die onder zware druk kan zijn afgelegd. Wetenschappers hebben op Papua-Nieuw-Guinea 200 nieuwe diersoorten ontdekt. Daaronder zijn spinnen, sprinkhanen, kikkers en muizen. De onderzoekers reisden vorig jaar naar Papua-Nieuw-Guinea... in opdracht van de natuurorganisatie Conservation International. In het onderzochte gebied waren nog nooit eerder wetenschappers geweest. De leider van het onderzoek vindt dat het ontoegankelijke natuurgebied een plaats moet krijgen op de werelderfgoedlijst. De onderzoekers kwamen ook onbekende plantensoorten tegen. Het weer bewolkt en vooral in het noorden en westen af en toe regen.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 Van, eh, waar de muziek grotendeels door de Bee Gees gemaakt wordt. Nou, dit is natuurlijk <laughs> niet door de Bee Gees gemaakt. Nee, dat lijkt me duidelijk. Dit was een eh, disco-bewerking van de vijfde symfonie van Beethoven. Gemaakt door meneer Walter Murphy, instrumentaaltje. En daar werd in de film dus ook eh, op een gigantische manier eh, door de heer Travolta en consorten op gedanst. Ja, het verhaaltje stelde allemaal niet zo gek veel voor. Eh, ja, men ergerde zich ook wel aan de wat vrij grove taal die er in de film wel gebruikt werd. Maar ja, goed, dat was nou eenmaal zo in die tijd. Dus het maakt het allemaal uit. Het was een tijdsdocument. Echt, de disco was op zijn hoogtepunt in, in, die, in die jaren. 1978 dus... Saturday Night Fever van de eh, Bee Gees en eh, aanverwante artiesten allemaal. We gaan door met Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne, LP uit 1977, getiteld Out of the Blue. En soms zijn de eh, titels een beetje moeilijk te lezen. Ik weet niet of dat nou bij elke hoes is of dat ik nou een heel speciaal soort hoes heb waar gewoon wat letters weggevallen zijn. Dat zou, zo. zou weer een eigen wijze hebben, die past wel bij ja, dat past wel bij me. Dank u wel, mevrouw. Eh, dat zou best eens kunnen, hoor. Dat het een... Eh, dat het een eh, er zijn gewoon wat, wat, wat, wat letters weg. En dan kan je het allemaal niet zo best zien. Dus ja, nou. Ik vermoed... <laughs> ik vermoed dat er hier Starlight staat. En die gaan we dan ook draaien. Starlight, hier is Electric Light Orchestra. Starlight was de titel van dit onverprezen werkje van The Electric Light Orchestra en eh, van de LP Out of the Blue. Ja, precies. En wat ruimt er op Out of the Blue? Pammeloeke boe boe. <laughs> Dat hebben ze echt afgesproken, hè zo. Ja, ja, er zit wel ongeveer 30 jaar tussen, die twee platen. Maar goed, dat hebben ze zo afgesproken. Ja hoor, dat hebben ze zo afgesproken. Uh, Harry Belafonte in 1954 eh, of zo. En eh, Electric Light, Light Orchestra uit, nou het is 23 jaar trouwens. Maar goed, in 1977 hebben ze afgesproken dat Out of the Blue Mama Luca Boelboe. Ja, nou oké, is helemaal goed. Harry Belafonte. En we hebben daarmee gelijk natuurlijk de titel van het volgende liedje alweer verraden. Weer zo'n lekker swingend calypso werkje, uh, eh, dames en heren. En, uh, nou, ik zei het al. Mama Loek, uh, Mama Loek, Aboe boe, boe, boe, boe. Boe. I wonder why nobody don't like me. Or is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me. Or is it a fact that I'm ugly? I leave my whole house and go. My children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring. And when I talk, they start to sing. Mama, look up, boo boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh no. My daddy can not be ugly, so shut your mouth, go away. Mama Loca Boo Boo Day. Shut your mouth, go away. Mama Loca Boo Boo Day. couldn't even digest me supper due to the children's behavior. John, yes, pa, come here a moment ring the belt, you're much too impudent. John says it's James who started first. James tells the story in reverse. I dragged my belt from off me waist. You should hear them screaming round the place. Mama up, boo boo, they shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh no, my daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama Loca, boo boo day, boo, shut your mouth, go away. Mama Loca, boo boo day. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. They're playing with you, my wife declare. You should be proud of them, my dear. These children were taught to bloom in slack. That ain't no kind of joke to crack. Mama, look up, boo boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo boo day. shut your mouth, go away. Mama Luca, boo boo day. Ooh, uh, shut your mouth, go away. Mama Luca, boo boo day. Ooh, uh, shut your mouth, go away. <laughs> Leuke muziek is dat toch, hè? Dan krijg je echt een beetje zo'n zo'n kokosnotengevoel van. Uh, <laughs> Net een kokosnotenvrouwtje. En, uh, mama Luca. Als je de boom die inklimt, gaat het nog goed. Hè? Nee, nou, er is hier geen boom. Nee, dat is geen boom. Daar ga ik niet in ook. Maar ehm dat zei ik dus. Mama Luca Boeboe van Harry Bella, Bella nog wat uh, eh, fonten. En ehm eh, we gaan weer naar de Bee Gees, dames en heren. Ja, ja. Saturday Night Fever. De Bee Gees bestonden voor deze plaat uit Barry Gibb. Die speelde gitaar en vogels. Oftewel de gitaar en de eh, vocalen. Robin Gibb deed alleen de vocalen. Maurice Gibb deed basgitaar en vocalen. Eh, Dennis Bryan deed de drums. Blue Weaver die deed de keyboards. En Alan Kendall deed lead en steel guitars. En als eh, extra gastmuzikanten bij de Bee Gees waren dat Geoff... Ja, zo moet dat uitspreken. Geoff Wesley, die speelde ook al keyboards. Eh, hoor je niks? Ik hoor niks. Ah, dat kan niet. <laughs> dat kan niet, ze hoort weer niks. Nou, hij staat echt open hoor. Ik heb hem aangezet voor je. Chicks, ze hoort ze weer niks. Nou ja, nu wel. Ik niet. ze hoort niks. Dames en heren, kan ze de plaat niet scherp zetten. Ze niks hoor. Nou, dan zou je nu wat moeten horen. Goed, nou, eh, ik ga even door met waar ik mee bezig was. Want, hè? Oké. Okay. Ehm, Geoff Wesley dus, die speelde keyboards. En Joe Lala deed de percussie. En verder hadden we nog Joe Murcia. En die speelde ook al gitaar. Verder was er nog een hele uitgebreide blazerssectie. Die heette de Boomeroo, de Horns. Wat een naam zeg. Boomeroo Horns. <laughs> Ehm, daar was Pete Graves, eh, speelde trombone. Eh, Will Seidner speelde altsax. Ken Falk speelde trompet. Peter Balin tenorsax. Jeff Kivit, is, of ja, Kivit. Kivit, Kivit, het staat Kievit. Ik noem hem gewoon Kivit, kan mij het schelen. Die speelde ook trompet. <laughs> En Stemwet speelde speelde baritonsax. Nou, dat was ongeveer alles wat je hoort. Maar die blazers hoor je nu niet zo erg. Want we gaan een zeer romantisch werkje draaien van de heren Bee Gees. En eh, eh, dat is eh, eigenlijk het meest, denk ik, een van de meest romantische nummers uit de film. Uh, hè? Ja, oudja, oh bakvistijd. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk, bakvistijd. Oké. Nou, dames en heren, hier komt hij. How deep is your love? Ah. morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart. we wat een lekker zwijmelnummer, hè? Die toet die zit helemaal te zwijmelen achter Het is, eh, voelt zich echt weer een, een, een bakvisje. Helemaal lekker. <laughs> Oké. Eh, How Deep Is Your Love uit de film Saturday Night Fever, dames en heren. En eh, ja, dat is toch wel lekker hoor. Zometeen gaan we nog weer wat uh, swingende dingen doen en zo. Want er komt nog wel wat echte disco ook hoor, zo meteen. Maak je maar geen zorgen. Woe, woe, woe. Dan kan je uh, dansschoentjes weer aan doen. Maar we krijgen straks eerst eh, natuurlijk de kraker. Niet nu, maar straks. Want we gaan eerst eventjes naar The Electric Light Orchestra nog een keer. U weet het. Hè? Nog niet hoor. Nog niet? Oh, schiet eens op. Schiet, schiet het op. Oké. Ehm, een nummer van eh, Out of the Blue van de eh, Electric Light Orchestra. Eh, uit 1977. En een nummer wat wij daarvan nu gaan draaien. Mm -hmm. Huh? Wat gebeurt er nou toch allemaal weer? Oh. Nou, ik ook niet. Ehm, <laughs> ik maak me er ook... mee. Oh, ik ja. weet niet hoor. Nee, het zal wel niet. Nummer dat heet Stepping Out. Hier is the Electric Light Orchestra. Clouds are gathering. Say goodbye to all your friends. They're gonna be sorry. For a while, that's how it goes. But then again, who knows about her? complexe muziek vooral. Hè? Electric Light veel koor, veel orkest. En de band was zelf al groot, want het eh, was een van de weinige bands die eh, ook inderdaad met, eh, met, echte, met echte strijkers werkte, ook live. Ehm, Out of the Blue heet de platen, komt uit 1977 en alle stukken erop zijn allemaal geschreven door Jeff Lynne, de grote voorman van, van, dit, van dit orkest. Goed, nou, we gaan door naar de kraker elke week hebben we een singeltje. En dat singeltje dat is ooit een gigantische hit geweest. Ehm, die, die exemplaren die echt niet meer te draaien zijn. Omdat ze zo verschrikkelijk kraken. Die, daar ben ik eigenlijk wel een beetje doorheen. Maurice zou in dit geval zeggen van... Kijk, er zit zelfs een hoesje om. Ja, in dit geval ook. <laughs> er zit, zit inderdaad een hoesje om. Dus dat het betekent... dat. fotje. Meer, meer is het niet meer hoor. Nou, dat is ook een oud singeltje. Een heel oud singeltje. Uit eh, begin 70 jaren zo'n beetje. Dus kan je nagaan hoe oud het is. Vreselijk oud gewoon. Eh, Andy Fairweather Low. Kent u die nog? Dames en heren. Ik moest eraan denken. Oh, nee, dat denk ik Dominic Grimdaad. Uh, eh, Andy Fairweather Low. Die was de zanger van de legendarische band The Amen Corner. En die Amen Corner was weer een band die een aantal flinke hits had. En daar is dit er één van. We gaan eh, luisteren naar de kraker van de week. The Amen Corner. Paradise is half as nice. Ja, hij kraakt wel. Ja. Eh, lieve schat, hij moet wel op 45 staan. <laughs> Je lijkt Maries wel, die vergeet dat ook altijd. Nou, maakt niet uit, dames. Beginnersgeluk, dus zullen we maar zeggen. En ze, doet, ze doet het pas voor de tweede keer, dus dat weer helemaal leren. Goed, nou, heb je hem nou een begin eh, staan weer? Ja, Op 45? Helemaal. Echt waar? Echt waar. is het niet te geloven? Doe maar. Daar komt hij. Ja. Nice, die Amen Corner met zanger Andy Fairweather Low. ja, Fairweather Low, zo heette die. En dat was uh, weer zo'n zanger met zo'n hoog stemmetje. Ja, <laughs> goed. Ehm, ik zeg te vaak goed, heb ik het idee. Ik zeg iedere keer goed. Dat is wel goed hoor. Is dat wel goed? Ja, ja. Ah, oké, nou ja, oké. Zo'n stopwoord is dat. Ik valt mezelf, als ik het dan terugluister, uh, dan, eh, dan valt het me wel eens op dat ik heel vaak goed zeg. Goed, goed. Hè? Wat staat uit? de knop. Ja, die staat uit. Zet je hem wel op 33, schat? je moet, die vrouwen die moet je ook altijd alles uitleggen. Is niet te geloven. Nou, nou, nou, nou, nou. Goed, we gaan door met Harry Bellefonte, dames en heren. Want daar waren we weer aan toe. Ja, we zijn we houden het allemaal eh, keurig in, de, in de gaten wat volgorde betreft. Harry Belafonte eh, uit, het, eh, uit de 50 jaren. Een heel mooi liedje. En ik, ik, ken die muziek natuurlijk vooral ook dankzij mijn oom. Die had, ook, die, die had deze plaat ook. En die was er helemaal wild van. En... zo Zodoende heb ik hem ook gekocht. Maar uh, het heeft nog een andere geschiedenis natuurlijk. Want in de tijd met de Soulful Blues Quality, met Dane Clark speelden we dit soort werk allemaal. Wij deden onder de bananenboot deden we een Island in the Sun en Coconut Woman en zo. Dat waren allemaal liedjes die we met Soulful in de tijd ook speelden. Dus vandaar dat het nog een, eh, een mooie herinnering is, dames en heren.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 Island in the Sun, Harry Bellefonte, dames en heren. en eh, prachtig liedje. En ik zie dat dan weer voor me. Dat, uh, <clears throat> wij speelden dat vroeger natuurlijk altijd. En dan had hij altijd een speciaal, een beetje tropische outlook en zo. Dat eh, was altijd wel, eh, wel heel, helemaal mooi. Goed, Island in the Sun, een loflied op het eh, prachtige eiland Jamaica. Goed, nou de komende, ik denk 10 minuten kunt u eventjes weer uit uw dak gaan. Want dan wordt het weer swingen. Ja, de komende 10 minuten, ik weet niet, het is een lang nummer. Maar dat maakt ons niet uit. Dat, dat vinden we gewoon leuk. En ik vind het van Saturday Night Fever natuurlijk wel erg leuk om niet alleen de Bee Gees eruit te horen. Maar ook alle andere artiesten die daarin uh, participeerden. Om maar zo'n mooi woord te gebruiken. Nou, dat doen we dan ook met de Tramps. Kent u ze nog? Ja, want ze bestaan nog steeds. Ze waren onlangs nog weer in Nederland. De Tramps hadden een giga-hit met dit eh, fantastische nummer. En u kunt er dus, nou ja, gewoon weer de tafel aan elkaar aan de kant gooien en, uh, en swingen maar. Niet waar? We gaan ervoor. Gaan we ervoor? Ja. Ja? Zullen we de gordijnen dicht doen en hier ook maar een beetje gaan... Uh, fl aan in de studio en zo. Eh, of knipperliggie heet dat. Of zo'n eh, discobol. Ja, die hebben we hier niet. Jammer, hè? Ja, dat is jammer. We, hebben niet zo... we zouden eigenlijk zo'n discobol moeten hebben. misschien wat voor de technische dienst. Willen jullie voortaan een discobol neerhangen? Als wij... <laughs> Stel dat wij deze muziek gaan draaien. Goed, Saturday Night Fever. Je zijn de trams met Disco Inferno. ze kunnen nog uren doorgaan natuurlijk. Ja, nee, bijna 10 minuten lang zeg. Wat een end dat nummer. De Tramps met eh, het fantastische werkje de Disco Inferno. Helemaal eh, te gek. En het swingt als een trein natuurlijk. Die disco. Vroeger vond ik er niks aan, dat weet ik nog wel. Maar <clears throat> als je het hoort wat ze dan vandaag de dag produceren. En je gaat dan dit nog eens beluisteren. Ja, het, het had toch wel wat. Het swingt als een trein hoor. Die, eh, die eh, trams. Goed zo. Nou, ehm, ja, dus eh, Disco Inferno was dat. We gaan eh, nog eentje doen van ILO. En dan zijn we ongeveer, denk ik, wel een beetje aan het einde. Of, of we gaan eruit met de Bee Gees, dat zien we nog wel. Even kijken hoe het met de tijd loopt. Maar we gaan nu in ieder geval nog even naar een nummer van de LP Out of the Blue van die Electric Light Orchestra. En dat is ook gelijk de grootste hit van deze plaat. Een nummer dat iedereen wel kent. En dat gaat over een meneer die we vandaag, als ik zo naar buiten kijk, zeker niet zien. Want het plenst, zo te zien. Ja, komt het bakken daar helemaal uit. Het pleintje was net nog mooi droog, maar het is nu net alsof de, of de, of de fontein overstroomt of zo. Of weet ik veel. Nou ja, in ieder geval, ze hebben boven weer last van een lekkende kraan. En daar hebben wij weer de naweeën van. Potverdorie nog aan toe. Laten ze eens een goede loodgieter nemen daarboven. Dat het niet zo lekt. Daar word je er gek van. Nou, het regent in ieder geval. Ik zie ook allerlei mensen die proberen wanhopig eh, voor de regen te schuilen. Ja, dat lukt toch niet als je geen paraplu bij hebt. Ik heb wel vergeten. Dus eh, we gaan even kijken of misschien eh, die meneer die voor het mooie weer zoekt, zorgt dat hij even terugkomt. door dit nummer van de Electric Light Orchestra, dames en heren. Hier zijn ze. Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. just why you had to hide. was het een diep donkere nacht. En Mr. Blue Sky werd niet meer verwacht. Beetje candlelight Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. Vlin was gek op allerlei effecten. Die gebruikte hij dan ook eh, overdadig, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, we gaan uh, nog eventjes naar Harry. Ik weet niet of we dat redden met de tijd, maar we gaan het gewoon proberen. En nog een ontzettend leuk liedje van die LP. Eh, die grote erfolgen, oftewel Golden Records van Harry Belafonte. En als u toevallig Matilda heet, ja, dan is het liedje voor u. Ja, als u toevallig Matilda heet, nou, dan is het liedje voor u.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 Yeah, everybody. Matilda. Matilda, Matilda, she me money and Once again now. Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know? Matilda's you owe me money. <laughs> Everybody. Matilda. tutti Harry Belafonte, helemaal gek. Matilda. Leuk hè, voor zo'n mens, dat hij dan zo'n liedje op te maakt. Nou, het is niet zo'n beste vrouw, want ze gingen met zijn geld vandoor. Ja, dat uh, kan je wel eens hebben. Nou, we gaan eh, snel eh, de plaat wisselen, dames en heren, want ik wil eruit. Met nog een stuk uit Saturday Night Fever. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar we proberen het gewoon nog even snel. Ben ver? Ja? Oké. Nou, dames en heren, we gaan eruit. bedankt voor het luisteren. En we gaan naar, natuurlijk, naar de Bee Gees met Night. Fever. En ik zei het al, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei! Oh ja, en bedankt Toet voor de platen. Heel graag gedaan.